Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Russische veiligheidsdienst FSB start een onderzoek tegen Wagnerbaas baas Yevgeny Prigozhin wegens muiterij. De reden zou zijn dat hij heeft opgeroepen tot een gewapende opstand, meldt het Russische staatspersbureau TAS. Eerder vanavond mailde Prigozhin dat kampen van zijn Wagner-huurlingenleger met raketten waren bestookt door het Russische leger. Daarbij zouden veel manschappen zijn omgekomen. Prigozhin dreigt met vergelding. De Russische legertop wil alle privélegers onder het gezag van het ministerie van Defensie brengen, maar Prigozhin weigert daaraan mee te werken. Eerder vandaag viel hij de legertop weer aan en zei hij dat de oorlog in Oekraïne onder valse voorwendselen is begonnen. In Den Haag is vanavond een dode gevallen bij een schietpartij. Rond kwart voor negen werd er geschoten in de wijk Laakkwartier. Omstanders zeggen tegen Omroep West dat het slachtoffer in een geparkeerde auto zat. Er zou vanaf een langsrijdende motor zijn geschoten. Volgens de politie is er niemand aangehouden. Op en rond de Marker Wadden komt de natuurontwikkeling goed op gang, concluderen onderzoekers. De zeven eilanden in het Markermeer werden de afgelopen jaren aangelegd om de waterkwaliteit in het meer te verbeteren. Ook moest de biodiversiteit toenemen. Dat lijkt goed gelukt, zeggen onderzoekers van Deltares en de Wageningen Universiteit. Inmiddels leven er honderden soorten planten en vissen en ook wordt het gebied steeds aantrekkelijker voor allerlei vogelsoorten. Telon Griekspoor is in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Halle uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Rus Rublev, die nummer, de nummer 7 van de wereld. Griekspoor, de nummer 29, won vorige week nog het toernooi van Rosmalen. Halle was het laatste grastoernooi dat Griekspoor nog voor Wimbledon zou spelen.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 Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about tan lines on the skin of you now? Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fifth fab shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned what other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you you. in the flashing. I would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limit, so you don't worry about maxin' when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh. Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth fits With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by Canary and VS Dip taste Seussies ballers look dumb when they press you Fives and sixes You don't let them count the numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful My summer's been special fly the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.